Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het urenlange gesprek tussen Rusland en de VS over Oekraïne heeft niet tot een oplossing geleid. Dat zegt een Russische diplomaat die bij het gesprek aanwezig was. Beide landen spraken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Rusland en de VS hadden er al een plan voor liggen, maar daar kwam kritiek op vanuit Europa. Elektrische bussen zorgen steeds vaker voor overlast. De bussen zijn milieuvriendelijker dan dieselbussen, maar zijn ook een stuk zwaarder. Een elektrische bus weegt gemiddeld 15 ton, terwijl een dieselbus zo'n 9 ton weegt. Het grotere gewicht leidt onder meer tot schade aan binnenwegen en veroorzaakt overlast bij omwonenden. Die voelen trillingen doordat elektrische bussen sneller optrekken dan diesels. In 2030 moet het busverkeer volledig emissievrij zijn. Van alle bussen in Nederland is op dit moment een kwart elektrisch. De burgemeester van Terneuzen stapt definitief op. Hij had dat vorige week al aangekondigd vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge, wilde de burgemeester nog op andere gedachten brengen, maar dat is niet gelukt. Maleisië doet eind deze maand een nieuwe poging het vermiste vliegtuig MH370 te vinden. Dat toestel verdween in 2014 boven de Indische Oceaan, maar is nooit teruggevonden. Het toestel was afgeweken van de route. Waarom is niet duidelijk. Eerdere pogingen om het toestel terug te vinden hadden geen succes. In een slijterij in de VS heeft een wasbeer een ravage aangericht. Het dier was door een plafondplaat gevallen en in de winkel terechtgekomen. Daar had hij van whisky gedronken. Een medewerker vond het dier uitgeschakeld naast een toiletpot. Toen het zijn roes had uitgeslapen is de wasbeer vrijgelaten.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 Beide landen spraken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Rusland en de VS hadden er al een plan voor liggen, maar daar kwam kritiek op vanuit Europa. Elektrische bussen zorgen steeds vaker voor schade aan wegen en overlast. De bussen zijn veel zwaarder dan dieselbussen en veroorzaken daardoor schade aan het wegdek. Een kwart van alle bussen in Nederland is elektrisch. Bij een bedrijf in Nijkerk is vogelgriep vastgesteld. Alle 4700 eenden op het bedrijf zijn geruimd. Ook bij een bedrijf in Weert, waar flamingo's en kraanvogels worden gehouden, is vogelgriep vastgesteld.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 Een liedje en een ander melodietje, en een ander berg liedje, al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jou jubelen door het dal, de lente brengen overal. Mietje, en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.